Visser met het NOS-journaal. ex stad verlaten. Hij is op weg naar zijn partijkantoor waar hij naar verwachting zal spreken. Het is nog niet duidelijk of hij zich neerlegt bij de nieuwe situatie. Zaterdag benoemde de waarnemend gouverneur een nieuwe interimregering, maar Schotten en zijn ministers weigerden opstappen. Het kabinet van Schotten was sinds 2 augustus demissionair, nadat enkele parlementariërs uit de coalitie waren gestapt. Daardoor kon de regering niet meer op een meerderheid rekenen. De oppositie eiste dat scholen zou opstappen, maar doordat de parlementsvoorzitter geen zitting bijeenriep, kon er niet over worden gestemd. Zaterdag benoemde de waarnemend gouverneur een interimregering onder leiding van oud-gezaghebber Betrian. De gouverneur is het hoofd van de regering en de vertegenwoordiger van het Nederlandse staatshoofd op Curaçao. Oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, Pieter van Vollenhoven, is kritisch over het adviespunt klokkenluiders. Het adviespunt wordt vanochtend geopend door minister Spies. In het radioprogramma Met het oog op morgen noemde van Vollenhoven als belangrijkste bezwaar dat er alleen wordt doorverwezen. Klokkenluider moet volgens hem rechtstreeks terecht kunnen bij een instantie die de melding onderzoekt. Van Vollenhoven wijst op de wankele positie die klokkenluiders hebben. Volgens de voorzitter van het adviespunt is het nog niet mogelijk om alle instanties die meldingen van klokkenluiders kunnen onderzoeken onder één dak te brengen. Europese golfers behouden de prestigieuze Ryder Cup. De Europese overwinning komt als een verrassing. De Amerikanen stonden na twee dagen op het punt de beker te veroveren, maar tijdens de singles sloegen de Europeanen onverwacht terug. Het weer, het is droog. Overdag is het zuidoosten zonnige periode.